Ete piraat, ete piraat, draai toch je plaatjes voor mij. Ete piraat, ete piraat, hou hem in de lucht en voel je vrij. Steeds vol spanning leef je daar. Soms wordt te druk, je veel te zwaar. Het is een hobby, het is een sport. Je houdt het jaren vol, of misschien maar heel kort. Eten piraat, eten piraat. Draai toch je plaatjes voor mij. Eten piraat, eten piraat. Jullie piraten zijn met velen, wat kan die spanning jullie schelen? Voel je als een vogel in de lucht, morgen is misschien je laatste vlucht. Eten piraat, eten piraat. Hou hem in de lucht en voel je vrij. Op de FM onder twee meter band. Duizenden piraten hoor je in het land. Hollandse liedjes blijven altijd bestaan. Nee, we laten jullie niet graag gaan. Eet het piraat, eet het piraat. Draai toch je plaatjes voor mij. Eet het piraat. Eten Piraat. Hou hem in de lucht en voel je vrij. Hou hem in de lucht en voel je vrij.